En ook Thijssen met het NOS-journaal. In Rotterdam is er Abu Talib zat te eten. Hij is door zijn beveiligers uit voorzorg weggevoerd. De auto, een witte Mercedes met Belgisch kenteken, zou als verdacht gesignaleerd staan. Bij de grensovergang Hazeldonk zou het kenteken zijn herkend door een automatisch camerasysteem. Dat gebeurde later ook in de buurt van Rotterdam. Wat de drie arrestanten te maken hebben met de auto is niet bekend. Kort na middernacht was de politieactie voorbij. Bij de grens tussen Griekenland en Macedonië zitten ongeveer 2000 vluchtelingen vast. In het doorgangskamp bij de grens zijn niet genoeg tenten, bedden, dekens en andere voorzieningen om de nacht door te brengen. De mensen zijn gestrand in een niemandsland omdat verschillende Balkanlanden hebben besloten de grens te sluiten voor economische vluchtelingen. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan mogen door. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen... waardoor Syrische vluchtelingen strenger kunnen worden gecontroleerd. Ook wordt het plan van president Obama om 10.000 Syrische vluchtelingen op te vangen... door de wet uitgesteld. Het wetvoorstel werd ingediend na de aanslagen in Parijs. Door die aanslagen is de anti-Syrische stemming in het land gegroeid. In het noorden van Zweden is een Iraakse aanhanger van islamitische staat opgepakt. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Europa. De Zweedse politie opende woensdag de jacht op de 25-jarige man... na informatie dat hij naar Zweden was gereisd. Naar aanleiding daarvan werd het dreigingsniveau in Zweden van 3 naar 4 verhoogd. In Kuwait is een terreurnetwerk opgerold dat geld en wapens levert aan terreurbeweging IS. De leider van de groep is een Libanees. De andere arrestanten zijn een Egyptenaar, vijf Syriërs, twee Australiërs en een Kuwaiti. En volgens de Kuwaitse minister van Binnenlandse Zaken leverden ze onder meer raketten aan IS. Het weer, de komende uren valt nog een enkele bui.